uur. Morat Rouakili met het NOS-journaal. De NS onderschat hoeveel treinen uitvallen door gebreken aan materieel, meldt NRC. Ook heeft de NS te weinig zicht op gevaarlijke situaties op het spoor. De krant onderzocht het dossier van een klokkenluider die in 2019 een melding deed. De inspectie concludeerde na onderzoek dat het systeem waarmee de NS defecte treinonderdelen en reparaties registreert urgent moet worden verbeterd. Die boodschap heeft de inspectie ook in een brief aan de NS-top overgebracht. Bij een woning in Rotterdam is een explosie geweest. Het was in dezelfde straat waar zaterdagnacht ook al een explosie was. Er zijn vier kinderen uit het huis gehaald. Ze raakten niet gewond. Na de explosie reed volgens de politie een scooter weg. Er is nog niemand aangehouden. Het huis waar vanavond een ontploffing was... ligt twee huizen naast de plek van de vorige explosie. Of er een verband is, is niet duidelijk. In de VS is de moordzaak tegen Adnan Siet ingetrokken. Hij zat ruim 20 jaar in de cel voor de dood van zijn ex-vriendin. De zaak kreeg veel bekendheid door de populaire Amerikaanse podcast Serial. Zie het werd vorige maand al vrijgelaten door de rechter... maar kreeg nog wel huisarrest met GPS-locatiebewaking opgelegd. De afgelopen maand moest de staat beslissen of er een nieuw proces kwam... of dat de zaak werd geseponeerd. Aanvullende DNA-testen hebben Siet definitief uitgesloten als verdachte. Zijn huisarrest is meteen opgeheven. De Nederlandse motorcoureur Victor Steeman is enkele dagen na zijn crash tijdens een race in Portugal overleden. Steeman was zaterdag betrokken bij een grote crash waarop de race onmiddellijk werd stilgelegd. De 22-jarige coureur van MTM Kawasaki lag sinds het ongeluk afgelopen zaterdagmiddag in kritieke toestand in een ziekenhuis in het Portugese Faro, waar hij gisteren is overleden. Het weer. Vannacht gaat de temperatuur snel omlaag richting het vriespunt. Lokaal ontstaat wat mist of nevel.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 You and I are more than just a memory, yeah. You and I, I carry with me all my life. You and I are more than just a memory, yeah. You and I, I carry with me. You and I wish you could be there To see the sunshine through the rain But it fades, your head laid on my shoulder Washed away the pain When we gave it to the ocean Oh, I just can't lie all my life I dream of you and I You and I are more than just a memory, yeah You and I, I carry with me all my life You and I are more than just a memory, yeah You and me, you and soon you can hear me howling at the full moon. You know how to get to me like voodoo. Who knew? Evergreens ever grow old. I do think about the place that you hold in my heart, and all I ever needed, you and I are more than just a memory.